moet met het RWS Journaal. Het personeel van Air France gaat in afwachting van een nieuwe bestuursvoorzitter bij Air France KLM. De huidige interimvoorzitter liet vorige week al weten dat ze niet van plan is met de bonden over de salarissen te onderhandelen. Ze mag naar eigen zeggen als interimbestuurder geen cao-gesprekken voeren. De bonden eisen 6% loonsverhoging voor het personeel van Air France. Hulpverleners moeten volgens het kabinet meer oog hebben voor de kinderen van mensen met een ziekte, verslaving of beperking. Artsen, maatschappelijk werkers en andere hulpverleners van deze mensen controleren nu lang niet altijd of de kinderen steun nodig hebben en of ze wel veilig zijn. Dat moet volgens minister De Jonge verbeteren. Eerder deze maand concludeerde de kinderombudsman in een rapport dat kinderen als mantelzorger voor een zieke te jong te veel verantwoordelijkheid moeten nemen. De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Salvini wil registreren hoeveel Roma er in het land leven... om mensen uit de Roma-gemeenschap zonder geldige papieren uit te kunnen zetten. Het voorstel van de leider van de anti-immigratiepartij Lega... heeft veel verontwaardiging veroorzaakt in Italië. Oppositiepartijen zeggen dat het land een afschuwelijke geschiedenis heeft met volkstellingen. Ze verwijzen naar het tellen van Joden door het fascistische bewind van Mussolini. Engeland en Tunesië hebben gelijk gespeeld in hun eerste wedstrijd op het WK voetbal in Rusland. De wedstrijd is geëindigd in 0-0. België is het WK goed begonnen. De Rode Duivels hebben met 3-0 gewonnen van Panama. En vanmiddag won Zweden met 1-0 van Zuid-Korea. Het weer nog. Vanavond zijn er wat meer opklaringen. Het blijft vrijwel overal droog. Morgen iets warmer en smiddags wat meer zon dan vandaag. Woensdag is met veel zon en temperaturen van 24 tot 28 graden de warmste dag van de week. Daarna zakt de temperatuur terug naar een graad of 16. Dit was het NMS Journaal.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 to last may comes to me from shadows of the past that I remember till the day I die. She may be the reason I survive. The why and wherefore I'm alive. The what I'll care for through the rough and ready years.